Het CROW, het Nationaal Kennisplatform voor Infrastructuur, Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte, heeft nu basiskenmerken uitgewerkt voor rotondes en kruispunten. Daarmee moeten ontwerpers van wegen rekening houden, zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de werkloosheid. Minister Ascher trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Een van de maatregelen is dat uitkeringsinstantie UWV werklozen eerder persoonlijke begeleiding gaat aanbieden. Volgens Ascher zijn we doorgeschoten in digitale begeleiding. Ascher wil ook samen met de sociale partners meer doen om mensen die nu nog een baan hebben, maar het risico lopen die te verliezen aan ander werk te helpen. Zo komen er werkbrigades die weten welke banen er in de regio zijn en die werknemers daarover adviseren. Voor de Turkse kust zijn 14 vluchtelingen verdronken, onder wie een onbekend aantal kinderen. Ze probeerden in een houten bootje Griekenland te bereiken. Zeker 27 mensen zijn door de kustwacht levend uit het water gehaald. Het ongeluk voor de Turkse kust gebeurde aan de vooravond van een Europees-Afrikaanse top op Malta. Daar bespreken regeringsleiders hoe ze de oorzaken van het vluchtelingenprobleem kunnen bestrijden. De top op Malta is vandaag en morgen. Nederlandse campings zijn steeds minder in trek. De afgelopen vijf jaar zijn 250 kampeerterreinen verdwenen. Dat is 8% van het totale aanbod. De afgelopen tien jaar is het aantal campingvakanties met een kwart gedaald. Alleen luxe staakervens, blok- en boomhutten en kant-en-klare bungalowtenten zijn nog wel populair, schrijft de Telegraaf op basis van een rapport over toerisme. Het weer, het is bewolkt en soms misert het nog wat. Het wordt een graad of 14.